Alleen de Haarlemmermeer en een deel van Groningen zijn nog niet terug op het pre-corona niveau. In Haarlemmermeer komt dat doordat er op Schiphol nog altijd minder wordt gevlogen. In Groningen is de lagere gaswinning de oorzaak. De grootste groei is te zien in regio's met veel industrie, zoals Eimond en Zeeuws-Vlaanderen. Schrijver Arnon Grunberg reageert dankbaar op de toekenning van de PC Hoofdprijs. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde hij de Oeuvreprijs... qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen. De jury kent Gunbergen de prijs van 60.000 euro toe... vanwege onder meer zijn nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en stijl. Grunberg is blij met die kwalificaties. In het juryrapport staan dingen die ik hoopte ooit over mijn werk te lezen, zegt hij. De PC Hoofdprijs wordt in mei aan de schrijver uitgereikt. Autosportfederatie FIA wil radiocontact tussen teambazen en de wedstrijdleiding in de Formule 1 volgend seizoen verbieden. Aanleiding is de manier waarop Mercedes-teambaas Wolf zondag wedstrijdleider Michael Masi onder druk zette. Onder meer om in de slotfase de safety car niet in te zetten. Dat leverde onnodig veel stress op voor Masi, zegt de FIA. Mogelijk wil de Autosportfederatie wel toestaan dat iemand anders namens de teams radiocontact heeft met de wedstrijdleiding. De Nederlandse handbalsters zijn in de groepsfase van het WK in Spanje uitgeschakeld. De Oranje Vrouwen, die titelverdediger waren, verloren met 34-37 van Noorwegen, de nummer 1 van de wereld. Ze kunnen zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde. Het weer. Vannacht kans op wat regen of motregen, minimaal rond 7 graden.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 Don we now our gay apparel. Fa la la la la la la la la. Told the ancient Yuletide carol. Fa la la la la la la la la. the will be for us. Strike the harp and join the chorus. Follow me in merry measure. While I tell of Yuletide treasure. Fa la la la la la la. Fa la la. at the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I can tell the difference with my day ones. Read between the likes and the mentions Dripping so hot cause I don't got friends. I got family at the end of the day. That's all I need. And you know that's what you'll always be.